Maar het wel met het NOS-journaal. Twee van de drie leden van de Raad van Bestuur van het VU Medisch Centrum in Amsterdam hebben hun functie neergelegd. Het zijn voorzitter Elmer Mulder en vicevoorzitter Wouter van Ewijk. Het derde bestuurslid, Wim Stalman, blijft aan. Er zijn nieuwe bestuursleden voor het ziekenhuis benoemd, maar wie dat zijn wordt volgende week bekendgemaakt. Mulder en Van Ewijk zijn opgestapt vanwege de arbeidsconflicten van de laatste maanden in het VUMC, waar de afdeling longchirurgie onder verscherpt toezicht staat. De twee opgestapte bestuursleden zeggen dat het hen niet is gelukt de voortdurende spanningen tussen een aantal medisch specialisten weg te nemen. De Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie noemt het vertrek van de bestuursleden onvermijdelijk en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat er niet inhoudelijk op in. PVV-lijsttrekker Wilders opent vanavond bij de start van de PVV-campagne de aanval op SP-leider Emiel Roemer. De tekst die hij straks uitspreekt is al bekend. Sommige nieuwssites hebben het embargo geschonden. Als Roemer minister-president wordt, zet hij de geldpersen aan en de sluizen van de massa-immigratie open, staat in de tekst. Ook zal Roemer miljarden aan ontwikkelingshulp doneren, gaat de tekst verder. Afrika zal blij zijn met ome EMU, staat in de tekst. Verder bevat de toespraak veel kritiek op de Europese Unie en ook op premier Rutte. Die reist steeds naar Brussel om weer een ongedekte cheque te ondertekenen in ruil voor lunch en champagne. Hup, daar gaat weer een miljard, staat in de uitgelekte tekst van PVV-leider Wilder. Vanwege een gaslek in een woning in de Groningse wijk Levenborg zijn tussen de 20 en 25 woningen ontruimd. Het lek zit in een kruipruimte. Het gaat om een blok van vier woningen. En er is een gevaarlijke concentratie van gas vrijgekomen. Vandaar dat er snel moest worden ontruimd, zegt de brandweer. De bewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Het weer, vannacht buien en een graad of 14. Morgen overdag en ook zondag veel buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 22 met een flinke zuidwestenwind. Na het weekend knapt het weer op. Dit was het NOS Show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.